Verschillende bewoners zeggen dat ze door de ME overdonderd werden en dat die meteen begon te slaan. De burgemeester van Geesbrug heeft RTV Drenthe laten weten... dat hij het optreden van de ME gaat evalueren. De schade aan woningen en auto's tijdens de jaarwisseling valt hoger uit dan een jaar geleden. Het Verbond van Verzekeraars schat dat de schade 15 tot 20 miljoen euro gaat eh, dragen. Vorig jaar was het ruim 10 miljoen euro. Ook was er een record aantal meldingen van woningbrandingen. Eh, <laughs> pardon, woningbranden blijkt uit de schatting van een stichting die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij brand. Het verbond maakt zich zorgen over de toename van het aantal incidenten... al wordt er ook gesproken van een uitzonderlijke jaarwisseling. Het hoge schadebedrag komt onder meer door het zachte weer. De schade van de vonkenregen in Scheveningen is nog niet verwerkt in de 15 tot 20 miljoen euro. De Nederlandse dopingautoriteit en 15 andere nationale dopingagentschappen willen dat Rusland direct weer wordt geschorst. In een verklaring schrijven ze dat het onacceptabel is dat het Russische nationale dopingbureau Roezada zich niet heeft gehouden aan afspraken met het Wereldantidopingagentschap WADA. De Russen hebben niet op tijd gegevens van doping aangeleverd. Drie jaar geleden bleek dat Roussada betrokken was bij door de staat gefaciliteerd dopinggebruik. Daarop werd het dopingbureau geschorst en waren Russische atleten niet welkom op tal van sportevenementen. Daaronder waren ook de Olympische Winterspelen. Het weer. Het kan vannacht hier en daar licht vriezen. Later in de nacht kan een enkele bui vallen, lokaal mogelijk met natte sneeuw. Morgen is het tamelijk bewolkt en valt er weer een enkele bui. Het wordt morgen ongeveer 6 graden.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 on Christmas Day. And what was in those ships, all three on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels shall sing, shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning. I loved you. And no matter how tough I would appear, only to you I would reveal my tears. So tell the police I ain't home tonight.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 Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just got shot down. Tell them I just got shot Mmm, tijd van het jaar met CFM. Cause I've seen the back home Best friends all night, no phone No cares, I was dumb and so young My room singing Michael Jackson Never under pressure Those days it was so much better Feeling cool in my youth, I'm asking Does anyone remember how we did it back then? stuur jullie allemaal fijne dagen en...